Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar een nieuwe premierskandidaat gaat weer verder. De laatste tijd ging de naam van oud-informateur Ronald Plasterk veel rond. Maar die zei gisteren dat zijn naam geschrapt mag worden van de lijstjes. Hij gaat het niet doen. De vraag is welke namen PVV-leider Geert Wilders nog meer in zijn binnenzak heeft. Dat zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Wilders, uh, zijn, eh, zijn partners in deze coalitie zijn niet echt van plan om hem nu weer te gaan helpen. Ze vinden echt dat hij met de premierskandidaat moet gaan komen... Eh, omdat diegene ook namens Wilders in dat kabinet zit. Dus alle ogen zijn op hem gericht en de druk op hem wordt nu ook opgevoerd. Er zit haast achter. Er kunnen pas ministers worden gezocht voor de nieuwe ploeg... als bekend is wie daar leiding aan gaat geven trek de Amsterdamse Noord-Zuidlijn door naar Schiphol. Die oproep doen verschillende organisaties aan de overheid. De metro rijdt nu tussen het noorden van de stad en station Zuid... maar zou verlengd moeten worden naar Schiphol. Dat is niet alleen fijn voor toeristen die snel naar het vliegveld willen... het is ook een manier om treinstation Schiphol te ontlasten, zeggen de organisaties. Dagelijks stappen er rond de 125.000 treinreizigers in, uit of eh, over bij Schiphol Airport. Bijna alle intercities rijden hierdoor... en ook de internationale verbindingen naar België, Frankrijk en Londen maken gebruik van de tunnel. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn zal waarschijnlijk miljarden kosten. En in Duitsland gaat vandaag het proces tegen de Reichsburgerbeweging weer verder. Dat is een groep die van plan was om de regering omver te werpen met een staatsgreep. Vandaag staan voor het eerst de leiders van de beweging voor de rechter. Correspondent Gien Balduc vertelt over de plannen. Wat we in ieder geval weten is dat ze concrete plannen hadden om toe te werken naar een, een dag X, zoals het werd genoemd. Een dag waarbij ze de ministers eh, en bijvoorbeeld ook burgemeesters uh, de bondskanselier hadden willen ontvoeren, eh, arresteren en misschien zelfs doden, in ieder geval uitschakelen. er lag een, regeringsverklaring al klaar. Er was een hele militaire structuur opgebouwd. En vandaag staan negen mensen van de politieke tak van de beweging voor de rechter... onder wie de leider, prins Heinrich Royds de Hij moest na de koep de baas van Duitsland worden. En het weer nog vanochtend droog en behoorlijk zonnig. In de loop van de middag in een groot deel van het land kans op pittige bui... met veel wind, hagel en onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. 20 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid 10 kilometer file door werkzaamheden is maar één rijstrook open. De vertraging is een uur.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 FM. to you, but I'm kijken of ik hier soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan. Mm -hmm. Ik ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas. Dacht dat er niets meer was. Mm -hmm. Maar mijn hart moet hier nog ergens zijn.